Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen kondigt een mondkapjesplicht aan op scholen... meldt de regionale publieke omroep WDR. Op het schoolterrein, in de gangen, op weg naar en in de klas... moeten leerlingen en docenten een mondkapje dragen. Basisschoolleerlingen mogen het afdoen als de les is begonnen. Op middelbare scholen mag het af als het nodig is voor de les. De maatregel geldt in elk geval tot eind deze maand. Vanaf vandaag is het op veel plekken in de Zuid-Franse stad Nice verplicht om een mondkapje te dragen. De maatregel geldt in elk geval tot en met vrijdag voor iedereen vanaf 10 jaar. Wie zich er niet aan houdt kan een boete krijgen van 35 euro. Ook in onder meer Lille is de maatregel ingevoerd op plekken als parken en tuinen. In een asielzoekerscentrum in Gilze in Brabant heeft een Syrische jongen van 14 zich vorige week van het leven beroofd. Zijn familie zegt tegen het AD dat het de jongen te veel werd... toen hij hoorde dat de asielaanvraag van het gezin was afgewezen. Reden voor de afwijzing is dat al eerder asiel was aangevraagd in Spanje. Omdat de omstandigheden in Spanje volgens de familie erbarmelijk waren... kwamen ze naar Nederland. Volgens het COA komt het niet vaak voor dat een jong kind... zichzelf van het leven berooft in een opvanglocatie. Het Afghaanse leger zegt de gevangenis bij Jalalabad weer ingenomen te hebben... Gisteren viel terreurgroep IS de gevangenis aan in de Oost-Afghaanse stad. Daarbij vielen zeker 29 doden en tientallen gewonden. In de gevangenis zaten ongeveer 1800 mensen, onder wie veel IS'ers. Ruim 300 gevangenen wisten te ontsnappen. Zaterdag maakte het Afghaanse leger bekend een hooggeplaatste IS'er te hebben gedood. Of de aanval op de gevangenis een vergelding is, is niet duidelijk. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen is het bijna overal droog en schijnt de zon geregeld bij maximaal 23 graden. Vanaf woensdag veel zon en zomerse temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A9 richting Amstelveen... tussen knopen Diemen en Oudekerk aan de Amstel... 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de ringweg Zuid van Amsterdam staat voor de afrit naar Amsterdam Slotervaart... 9 kilometer na een aanrijding.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 Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta gitana.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 If you dance to my beat, to my beat, to beat, beat, Move your feet, move your feet to my beat, beat, beat. If you dance to my beat, to my beat. Get up, up. Move your feet to my beat, to my beat, beat.